Via de kabel op 104.5. En in de FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. PvdA-leider Samsom weet nog niet of zijn fractie het kabinetsbesluit zal steunen om 37 JSF-toestellen te kopen. Dat zei hij bij Pauw en Witteman. Samsom wees op de kritiek van de Algemene Rekenkamer op de beperking van het aantal toestellen. Met 37 JSF's kunnen niet alle binnenlandse en internationale taken worden uitgevoerd. Ook is onzeker of de kosten binnen het budget blijven. Minister Hennis van Defensie zei in Nieuwsuur dat ze er zeker van is dat ze de Tweede Kamer met argumenten ervan kan overtuigen voor de JSF te kiezen. Het dodental door de tropische stormen in Mexico is opgelopen tot zeker 97. Daarnaast worden ook 68 inwoners van een bergdorpje vermist. Het plaatsje La Pintada werd bedolven onder een aardverschuiving. Dorpsbewoners vertelden dat na dagen van slagregens... de aarde en rotsen met een donderend geraas de heuvels afschoven... en hun dorpje bedekten. In de modderstroom zijn twee lijken gevonden. 400 dorpsbewoners hebben het overleefd. Bij een ontploffing in een huis in Didam zijn twee mensen om het leven gekomen. Rond 8 uur gisteravond was er een explosie in de vrijstaande woning waar een gezin met kinderen woont. De slachtoffers zijn waarschijnlijk de ouders. De twee kinderen van 17 en 19 jaar waren op het moment van de ontploffing niet thuis. Ze zijn opgevangen door hulpverleners. Het huis stond in het buitengebied van Didam langs de A12 bij Zevenaar. Volgens de brandweer is er niets meer over van de woning. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Amerikaanse actrice Kate Blanchett gaat het diner van schrijver Herman Koch regisseren. Het is niet bekend of Kate Blanchett in haar regiedebuut zelf ook een rol heeft. Eerder werd bekend dat het diner het meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit is. De bestseller verschijnt in 33 talen en in 37 landen. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen en soms een stevige zuidwestenwind met minimaal om 12 graden.